Jeroen van Kan met het NRS Journaal. De finale van het WK voetbal in Rusland gaat tussen Frankrijk en Kroatië. De Kroaten versloegen vanavond in de halve finale Engeland met 2-1. Volgende wedstrijd kwamen de Engelsen op voorsprong. Na de rust maakte Kroatië gelijk. In de tweede helft van de verlenging scoorde Mandzukic het winnende doelpunt. Het is voor het eerst dat Kroatië de finale van het WK bereikt. Flevoland gaat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen nog dit jaar drastisch verminderen. Dat heeft het provinciebestuur na een urenlange vergadering besloten. Het betekent zeer waarschijnlijk dat bijna duizend edelherten worden afgeschoten, omdat het bijna onmogelijk is om ze te vangen. Afgelopen winter bezweken veel dieren in de Oostvaardersplassen door een gebrek aan voedsel. In Nunspeet moeten 300 mensen hun huis uit na een grote brand in een opslag van een fabrikant van e-bikes. Ze worden opgevangen in een sporthal. Het is onduidelijk wanneer ze weer terug kunnen. De brand is al enige tijd onder controle, maar door de accu's van de elektrische fietsen kwamen schadelijke stoffen vrij. Tientallen bewoners hadden last van prikkende ogen. De 24-jarige vrouw die vanochtend dood werd gevonden in een studentenhuis in Utrecht... is slachtoffer van een misdrijf. Dat zegt de politie. Inmiddels is een man van 31 uit Nieuwegein aangehouden als verdachte. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat het gaat om de ex-vriend van het slachtoffer. Rafael Nadal is door de halve finale van Wimbledon. De Spanjaard won in vijf sets van de Argentijn Del Potro. In de halve finale treft Nadal drievoudig winnaar Novak Djokovic. De andere favoriet, Roger Federer, werd vandaag verrassend uitgeschakeld door de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Het weer, tot besluit steeds meer opklaringen. Vannacht minima rond de 12 graden en kans op een mistbank. Morgen in het oosten opnieuw kans op een bui. Elders meer zon en af en toe een stapelwolk. Het wordt wat warmer met maxima rond de 27 graden.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 I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's no way. Every time I think of you, it always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. People say never die.